uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 1 op de 6 scholen heeft zich aangemeld voor voedselhulp voor leerlingen. Het gaat om zo'n 1300 basis- en middelbare scholen. De meeste gaan zelf maaltijden aanbieden... door vrijwilligers of een cateringbedrijf in te schakelen. 1 op de drie deelnemende scholen kiest voor een boodschappenkaart... zodat leerlingen thuis ontbijt of lunch kunnen maken. Het ministerie van Onderwijs heeft voor de voedselhulp 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het project wordt uitgevoerd door het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Komende zomer krijgen ongeveer 10 Oekraïense piloten een F-16-training. Dat zei commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim op tv bij Op1. Later zullen meer Oekraïense piloten worden getraind... maar eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. Nederland is samen met Denemarken verantwoordelijk voor de F-16-trainingen. In Californië heeft een man 33 jaar lang onterecht in de gevangenis gezeten. De nu 55-jarige Daniel Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord. Al in 2017 verklaarde een andere veroordeelde in de zaak dat Saldana er niets mee te maken had. Maar pas dit jaar kwam justitie in actie. Saldana is nu vrijgelaten. In Zaandam heeft brand gewoed bij een verpleeghuis. Er stonden tuinmeubelen in brand en er kwam veel rook naar binnen. Daarom werden aan het eind van de avond 30 à 40 bewoners geëvacueerd. De brand was snel geblust, wel moest het gebouw toen nog worden geventileerd. Twee medewerkers die rook hadden ingeademd zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Darter Michael van Gerwen heeft in Londen opnieuw de Premier League gewonnen. In de finale rekende hij af met Gerwin Price.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 One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun. Making the most of my full head of hair, lying in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these gravies for a drink? Whoa, whoa The mane on my head gives power to my brain. Lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain.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 that I wanna get on my Oye mi mana, cause if you miss the train I'm on, I didn't you know that I am God. And you can hear the whistle blow. 500 miles, 500 miles, 500 miles. Watch you so that Satan that cool profile.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 Anderen geven leerlingen een boodschappenkaart. Het ministerie van Onderwijs heeft er 100 miljoen euro voor uitgetrokken. In Zaandam heeft gisteravond laat brand gewoed bij een verpleeghuis. Er stonden tuinmeubelen in brand en er kwam veel rook naar binnen. Daarom werden 30 à 40 bewoners enige tijd geëvacueerd. Darter Michael van Gerwen heeft in Londen voor de zevende keer de Premier League gewonnen, een record. In de finale rekende van Gerwen af met Gerwin Price. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag bij 15 tot 20 graden.